Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is de nationale herdenking Srebrenica bezig. Daar wordt stilgestaan bij de moord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen 29 jaar geleden. Bosnisch-Servische troepen vielen toen een gebied binnen waar duizenden moslims naartoe waren gevlucht. Nederlandse soldaten konden de inname van het gebied niet voorkomen. Nabestaanden willen dat er een monument komt bij het voormalig Joegoslavië-tribunaal in Den Haag een fysiek monument is gewoon heel belangrijk in de herdenkingscultuur. het is ook een plek waar je dus kunt rouwen. Eh, niet alleen maar als Bosniërs, maar ook als Nederlandse maatschappij. Het is natuurlijk een internationale eh, tragedie eigenlijk geweest. Eh, maar het is ook tegelijkertijd ook wel een, een symbool van waarschuwing hè, voor wat, wat haat en intolerantie, waartoe dat kan leiden. Nabestaanden hopen dat er volgend jaar bij de 30ste herdenking op zijn minst iets meer duidelijkheid over een monument is. Een man van 21 uit Breda krijgt 7 jaar cel voor het doden van zijn baby. Het jongetje werd vorig jaar zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis en overleed later. De vader zei dat hij alleen had geprobeerd het jongetje wakker te schudden... maar volgens de rechter is bewezen dat hij de baby hard heen en weer heeft geschud... en zijn hoofd ergens tegenaan sloeg. Burkina Faso wil homoseksualiteit strafbaar maken. Eigenlijk is het daar al nat dan, maar nu wordt het waarschijnlijk ook in een wet vastgelegd. Het is nog niet bekend welke straffen er komen. In verschillende Afrikaanse landen krijgen LHBTIQ'ers steeds minder rechten. Zo kan je in meerdere landen levenslang of zelfs de doodstraf krijgen. Het is zo'n 161 miljoen jaar oud, weegt 2000 kilo en staat misschien binnenkort bij jou thuis. Het gaat om het skelet van de grootste stegosaurus die ooit is gevonden. Dat wordt nu geveld in Engeland. De dino liep op vier poten en had van kop tot staart enorme stekels. This is a Jurassic period dinosaur, so about 161 million years old. And in terms of size, I don't know exactly how much it weighs. Probably 2000 pounds or so. Je moet er wel flink voor in de buidel tasten. Het Veilinghuis verwacht dat het skelet 4 tot 6 miljoen gaat opbrengen. Experts vinden het maar niks. Die vinden dat zo'n bijzondere vondst in een museum hoort. Het weer, veel ruimte voor de zon vandaag, maar ook ruimte voor wolken. Er staat weinig wind en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Her en der rijdt het langzaam op de Noord-Hollandse wegen, maar vaak met niet meer vertraging dan een minuut of vijf. Iets meer vertraging op de 7 Zaanstad Hoorn bij Purmerend 10 minuutjes. En 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein en knooppunt Amstel bij knooppunt Amstel. En 247 Amsterdam Hoorn bij Broek in Waterland altijd nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.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 dan in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen 94.000 illegale migranten naar de EU... een derde minder dan in de eerste helft van 2023. De vier regeringspartijen willen maatregelen nemen om dubbelfuncties in het onderwijs tegen te gaan... Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat sommige bestuurders van scholen ook werken voor een onderwijsadviesbureau... dat soms ook weer door diezelfde scholen wordt ingehuurd. De brand in de torenspits van de kathedraal in de Noord-Franse stad Rouen is geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en het is ook nog niet duidelijk wat de schade precies is. Het weer, zonnige periodes en wolkenvelden bij 20 tot 24 graden. En het blijft ook vanavond op de meeste plaatsen droog. Took some shots and fell from time to time Baby, you were there to pull me through We've been around that block a time or two the tax and zombie ship, all alone it has to be.